Raymond Seré met het NOS-journaal. Vanaf vandaag mogen biologische kippen en vrije uitloopkippen weer naar buiten. De ophokplicht is opgeheven. Vorig jaar november werd de maatregel genomen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan. Sinds 30 november zijn er geen nieuwe besmettingen meer geweest... en daarom vond staatssecretaris Dijksmaat niet nodig de ophokplicht te verlengen. Cruciaal overleg over de toekomst van VND gaat vandaag verder. Onderhandelaars bereikten gisteravond nog geen akkoord over een reddingsplan voor de VND-winkels. De warenhuisketen leidt verlies en wil daarom dat het personeel salaris inlevert en dat de huren worden verlaagd. De verhuurder van een groot aantal VND-panden zegt dat er constructief overleg is gevoerd en verwacht vandaag een akkoord. In Amsterdam is kort na middernacht een man in een auto neergeschoten. Het gebeurde in Oud-Zuid. Alles wijst erop dat hij is overleden, al kan de politie dat nog niet bevestigen. De afgelopen maanden zijn in Amsterdam verschillende liquidaties gepleegd. Het is ook nog te vroeg om te zeggen of deze schietpartij daar iets mee te maken heeft. Bij een schietpartij in de Amerikaanse staat Georgia zijn vijf doden gevallen, onder wie de schutter. De andere slachtoffers zijn twee kinderen en twee volwassenen. Een van hen is de ex-vrouw van de schutter. Een Amerikaanse topjournalist die in opspraak is geraakt is voorlopig niet op tv te zien. NBC-nieuwslezer Brian Williams presenteert het best bekeken nieuwsprogramma in de Verenigde Staten en viel eerder deze week door de mand. Hij had een verhaal verzonnen dat hij in de Irak-oorlog in een helikopter zat die was beschoten. Williams maakte eerder excuses, maar gaat er vanwege de ophef toch enkele dagen tussenuit. In Italië is een Nederlandse skier omgekomen. De man van 24 werd het slachtoffer van een lawine in de Dolomieten. Hij skiede met zijn vader en broer in de buurt van Cortina d'Ampezzo. De twee familieleden bleven ongedeerd. En dan het weer. Vandaag af en toe zon. Blijft overwegend droog. Het wordt 5 tot 7 graden. Morgen meer kans op regen en weinig zon.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 Vandaag begin ik weer met een drietal hits uit de Amerikaanse country charts. Like a Cowboy van Randy Houser is de track waarmee ik opende. Vervolgens is Florida Georgia Line aan de beurt met Dirt. Waarna Kenny Chesney afrondt met Till It's Gone.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 Break every rule we ever learned. Kick back and watch the big wheels turn. Light up the night and let it burn till it's gone, till it's gone, till it's gone. One life, one chance make it to the big dance. You and me still holding on, writing down to the last song. Gonna take a deep breath and hold it in. Twirl you around till my head spins. Kiss that lipstick and wear it thin. It's gone, it's gone. Break every rule we ever learned. Kick back and watch the big wheels turn. Light up the night and let it burn till it's gone, till it's gone till it's gone. Yeah, until it's gone. Zangeres Frederik Spicht gaat via haar album The Madison Show terug naar het Wilde Westen. Toen avonturiers en opportunisten neerstreken aan de voet van de Sierra Nevada. Na de goudgekte van 1849. The Madison Show is een conceptplaat waarvan de titel verwijst naar rondreizende gezelschappen uit het Oude Westen. Ze laat vooral zelfgeschreven liedjes horen die losjes gerelateerd zijn aan het overkoepelende thema. De titelsong staat scherp. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. this feast of fun, the medicine show, the medicine show. Ladies and gentlemen, come and see this feast of fun, the medicine show, the medicine show is on. There's lights in the mouth. Texas Twister is in 2010 opgestart door zanger en bassist Rustin Brown. Als het gaat om honky-tonk muziek hebben ze een naam gemaakt in een rond Spokane, Washington. Heading Back to Texas is terug te vinden op een album Natural Disaster. Spend some time in Nashville Trying to sell my songs Seems the picture of country music is changed Since left is gone They don't want to hear about trains, pickups, or mama. They said I need to change to fit in here, and I don't think I'm gonna. So I'm heading back to Texas. There's no country music here. By morning I'll be in Amarillo drinking Lone Star beer. They busted my big boy from Cowtown, broke his eye and vein. So I'm heading back to Texas, there's no country in Tennessee. song about a rodeo and roping steers. They want to say some horse, not a cowboy, that made that sounds a little weird. So I'm heading back to Texas. There's no country music here. busted my big balls from Cowtown.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 Hij zingt over bekende onderwerpen, gevangenis, verraad, drinken, zwerven en werk. Maar met het soort directheid voortkomend uit persoonlijke ervaring. In 1977 werd hij opgenomen in de Nashville Songwriters Hall of Fame. In 1994 in de Country Music Hall of Fame en in de Oklahoma Music Hall of Fame. Zijn eerste hit dateert uit 1963 toen hij met Sing een Sad Song tot de 19e plaats reikte. Sing me song sadness and sing as blue as I If a tear should appear, it's because she's not here. Sing a sad song and sing it for me.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 De song is terug te vinden op hun debuutalbum Where It All Began. soft, eyes so blue. The lightning strikes and the rain falls too. So let it fall. What I Say brak Ray Charles in 1959 ook door bij het blanke publiek. Het bluesy nummer belandde hoog in alle Amerikaanse hitlijsten en groeide uit tot een ware klassieker. Hetzelfde gebeurde met George on My Mind, waarmee Ray in 1960 zijn eerste Amerikaanse nummer 1 in wist te scoren. Grote hits volgden, waaronder klassiekers als hit The Road Jack, Unchain My Heart, You Don't Know Me en het sterk door country en western beïnvloede I Can't Stop Loving You.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 If you give a cowboy a horse and a stretch of fence You can bet the farm he'll ride all day till the whole damn thing is fixed He'll come dragging back around long about supper time. If you give a cowboy a truck on a Friday night, he'll pull a hundred dollar bill from the coffee can, spray the mud off of them tires, drop twenty dollars in the tank, save the rest for beer. So all you girls in here need to know this could give a cat Tell a cowboy he can't, he'll prove he can. Cause there really ain't nothing much that he can't do with his two hands. He can fight his way out of corners or he can softly lay down. And there ain't You give a cowboy a kiss. Het blokje songs uit eigen land is een vast onderdeel en onmisbaar in dit programma. De eerste luisterindrukken van Strings Attached zijn louter positief. Prachtige vocalen met heerlijk snarenwerk van het Drentse duo Nienke en John Geuzinge Havinga. Ze treden op onder de naam Zinga en daarin valt een combinatie te herkennen van hun eigen namen. Zoals gezegd, de eerste luisterindrukken zijn prima. Luisteren niet van songs als Foolish Heart en Making Memories of Us. Tussendoor draait de nieuwe single van Lana Wolf, Good Hearted Woman. to see one of your friends But I'm a bit suspicious Is it something that you said? I spend it in lonely hours. I'm counting one by one. But you don't ever left unslept Kees de Haan met countrymuziek voor iedereen. iedereen. reflection of voice it's so Madison Show biedt een sterk geromantiseerd beeld van het leven op de prairies. Zoals we dat ook kennen uit stripboeken en films. Het is onmogelijk om niet aan bepaalde clichés te voldoen, al zijn de teksten niet strikt gebonden aan een exacte periode of locatie. In Blue Corn Moon wordt gerapt over een DJ en The Voice. Frederik Spicht. Crossroads. Dit is het favoriete album van de maand. the turntable puts the record on. The DJ behind the turntable puts the record on. He sure spins the groove, but he never plays my song. The manager said gonna solve your shit. Yeah, the manager said, Babe, I'm gonna solve your shit. I saw a black cat coming with his red eyes lit. strike until I die. The chick in the spotlight used to hang with me for a while. The chick in the spotlight used to hang with me for a while until she won the voice with her contract smile to the blue collar. Het eerste uur zit erop en ik vraag je nog een uurtje te blijven.